samen met de Groenen en het front De Gauche 31% van de stemmen gehaald. Dat is genoeg om met steun van andere linkse partijen uit te komen op een absolute meerderheid. Volgende week zondag is de tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen. In Nigeria hebben militanten aanslagen gepleegd op twee kerken. Daarbij zijn zeker drie doden gevallen. Tientallen mensen raakten gewond. Boko Haram heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslag opgeëist. De islamitische terreurgroep heeft de afgelopen maanden diverse aanslagen op kerken gepleegd.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 Voor de wedstrijd tegen Ierland bekogelden ze de oproerpolitie met stoelen, flessen en vuurwerk. drie relschoppers zijn opgepakt. De sfeer sloeg om toen agenten een Kroatische fan arresteerden. Op het plein stonden duizenden fans van Ierland en Kroatië. Eerder op de dag was het ook even onrustig in Poznan. Toen arresteerde de politie veertien mensen. Kroatië won de wedstrijd tegen Ierland eenvoudig met 3-1. Eerder op de avond speelde Italië met 1-1 gelijk tegen titelverdediger Spanje. In Mexico zijn de afgelopen vijf jaar meer dan 25.000 mensen anoniem begraven in massagraven. Het gaat om slachtoffers van de gewelddadige drugsoorlog in het land. Dat blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie in Mexico. Veel lichamen zijn zo toegetakeld dat het onmogelijk is om ze te identificeren. Ze worden niet opgeëist door nabestaanden uit angst voor de politie en Mexicaanse drugsbenders. Meer dan de helft van de slachtoffers wordt daarom naamloos in massagraven gelegd. Een lid van de Raad van Commissarissen van het Amsterdamse vervoerbedrijf GVB is opgestapt. In maart.